Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De postbedrijven PostNL en Cent mogen toch fuseren. Staatssecretaris Keizer maakt gebruik van haar bevoegdheid de fusie goed te keuren... ondanks het negatieve advies van de autoriteit Consumentenmarkt. Die gaf eerder geen toestemming voor de overname van Cent door PostNL. De mededelingsautoriteit zegt dat er door de fusie praktisch een monopolie ontstaat... met prijsstijgingen tot gevolg. Het kabinet legt het advies van de ACM naast zich neer vanwege het algemeen belang en onder strenge voorwaarden. Keizer legt PostNL op dat de prijs van een postzegel niet verder mag stijgen dan de daadwerkelijk hiervoor gemaakte kosten. Sinds februari stijgt het aantal meldingen bij banken van phishing via sms-berichten. Blijkt uit cijfers van de betaalvereniging. In februari kwamen nog 7000 klachten binnen, in september 15.000. Het gaat net zoals bij phishing-mailtjes. De afzender doet zich voor als iemands bank of de belastingdienst. In het smsje staat een link naar een site die probeert om login gegevens buiten te maken. Eerder meldde RTL Nieuws dat het kabinet het vervalsen van berichten wil aanpakken. Het is nu al verboden, maar het blijkt lastig te handhaven. Volgens de betaalvereniging zijn linkjes in een sms nooit afkomstig van een bank. En de Griekse regering wil 10.000 migranten van kampen op eilanden van de Turkse kust overbrengen naar het vasteland. Het zijn migranten die in aanmerking komen voor een asielstatus. Die migranten moeten worden overgebracht naar bestaande of nieuwe kampen. In de opvangkampen op de eilanden Lesbos, Chios en Kos zitten zo'n 28.000 migranten onder zeer slechte omstandigheden. De Griekse regering wil dat alle regio's van het land een bijdrage gaan leveren aan de opvang van migranten.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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.